Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Je bent niet de enige die wacht op zijn pakketje. Overmorgen is het pakjesavond, maar als Sint online cadeautjes heeft besteld... dan wil dat zeker niet zeggen dat ze de volgende dag worden bezorgd. PostNL kan de drukte niet aan. En webwinkels vermelden de vertraging niet altijd op hun site, vertelt verslaggever Nick Wouters. Ik heb even een rondje webshoppen gedaan bij de grote jongens. Daar zie je niks van deze drukte die bij PostNL op dit moment eh, heerst. Bol.com bijvoorbeeld, de grootste. Eh, daar staat nog altijd op de site vandaag besteld, morgen in huis. Staat dan wel een heel klein vinkje met in een enkel geval lukt dat niet. Lijkt me toch wel heel sterk dat het een enkel geval is als je bedenkt hoeveel daar besteld wordt. En als je hoort dat PostNL niet meer alles mee kan nemen. De club die opkomt voor de webshops vindt dat die winkels eerlijk op hun website moeten vermelden wanneer je je pakketje kan verwachten. De politie is op zoek naar getuigen van een mogelijke ontvoering op de snelweg in de buurt van Breda. Op de A59 werd gisteravond een taxi klemgereden. De man die achterin zat werd een zwarte Porsche Cayenne ingesleurd die daarna wegreed. De politie weet niet wie de man is en ook niet waar hij zich nu bevindt. Vanwege corona hebben clubs en verenigingen veel minder inkomsten. Bijvoorbeeld omdat hun clubhuizen dicht zijn. Maar de opbrengst van de grote clubactie verzacht de pijn misschien een beetje. Daarmee is 9,5 miljoen opgehaald. Dat is een record. Een wijk in Alkmaar komt in actie tegen de vuurwerkoverlast. Er wordt zoveel afgestoken dat bewoners er helemaal klaar mee zijn... De wijkraad heeft iets bedacht om voor meer gezelligheid te zorgen. Ze delen gratis kerstlampjes uit. We hebben 1200 eh, lichtsnoeren van 10 meter met 100 ledlichtjes. En die gaan we uitdelen met de bedoeling dat bewoners in die dat buiten gaan ophangen. Zodat die in het licht komt te stralen. Ook deze man kreeg lampjes cadeau. Hij weet nog niet waar ze komen te hangen. Weet ik niet, dat is mijn werk. Eh, eh, dat kunnen mannen niet doen hoor, dat moet vrouwen doen. Het weer, een grijze dag met soms wat regen. Het is een graad of 6, maar door de wind voelt het kouder aan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 4 kilometer file. Heeft te maken met een ongeluk op de A10 Ring West bij Amsterdam Slotenvaart richting eh, eh, de Groentunnel. 9 kilometer file staat op de Ring Zuid van Amsterdam tussen afrit Watergaasmeer en de Nieuwe Meer. De vertraging is een half uur. Er is één rijstrook open na een aanrijding met 7 auto's. En de A10 Noord richting Zaanstad er staat nu ook een file van 7 kilometer tussen afrit Volendam en de Groentunnel. Een kwartier vertraging. De rechterrijstrook rijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen.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 Oh, Jij bent donderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd van me vrij. Want donderdag is van mij je me al wat ik toen aan had? Dinsdag belde je voor aandacht. Woensdag vroeg je wat mijn maat was. Oh baby, oh. Maar je moet nog even wachten, baby. Ik zie je als je in de nacht alleen bent. Ligt tussen mijn tekens waar jij straks onder mag. Ja, ik wacht dat je komt. gaat die vibe voelen als ik kom. We kunnen moven als ik kom. Want het is Thursday. Je geeft me cake, maar het is niet eens mijn birthday. Zeg wat je wilt, ik doe het. Ik weet dat je met me wilt broedelen. En ik weet dat je meer dan vrienden wilt zijn. Jij bent onderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd voor me vrij. donderdag is van mij. Ben donderdag van mij. Een beetje Netflix en wat vibes. Baby, maak wat tijd voor me vrij. Want donderdag is van mij.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 Dan weet ik precies wat ik ga draaien. Maar nu heb je een uur lang, nou, misschien een beetje rommelig... maar gewoon lekker muziek. Dus wil je wat horen, bel eh, naar de studio. Dat is 023 573 0393 023 573 0393. En eh, vertel eens wat je aan het doen bent. Waarschijnlijk ben je net begonnen met werken, net als ik dus nu. Maar dan, ja, voor mij een heel relaxed baantje. Lekker in de studio van ZFM. Leuk dat je luistert.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 ik Yellow Taxi. En we gaan gewoon heel veel muziek draaien dit uur. Leuk dat je luistert. kinderen zal er nooit meer een morgen zijn. Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn? Je bent zo jong en klein, het doet enorm pijn. Het hartje van een kind is zo breekbaar als porselein. Neem nou de tijd om dit even te horen. Want als wij niks doen, dan is hun leven verloren. Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven. En ze kunnen nog zoveel op deze wereld beleven. Kom, we geven ze een kans en bieden ze hulp. Houd je kopje omhoog en kruip niet in je schulp. Steek de handen in elkaar, anders staan we sterk. Nee, we kijken niet toe. ziet wat gebeurt. Een kleine kind van acht jaar om met een mitrailleur. Dit is niet correct, het hoort te spelen met speelgoed. Ook voetballen, misschien zijn ze wel heel goed. Hoeveel moet zo'n kind nog leiden? Iedereen wil toch wel zo'n kind bevrijden. Bevrijden van de druk, nee ze horen niet te stressen. De meisjes doen hun best en het een leren Marco Borsato. Wat zou je doen? Zijn grote doorbraak van Ali B, waarin die, eh, waarin die heel bekend werd. Hey, normaal eh, heb ik dus eh, heb ik een hele playlist al gemaakt. Weet ik precies wat ik ga draaien. Maar vandaag, vandaag krijg je gewoon wat te horen. Wat ik kan vinden. Dus ik zal er zo wat meer over vertellen. Maar hier is Morshiva. Rome wasn't built in the day. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Shiva. Rome wasn't built in a day. en eh, vroeger, vroeger, vroeger, lang geleden... toen ik, eh, ik heb in, eh, in Groningen een tijd gewoond... en daar, daar werkte ik in een kroeg. Die kroeg heette De Tapperij. En die, nou, we gingen elke avond om 8 uur open... en we gingen ongeveer om 8 uur s ochtends weer dicht. Dat kan in Groningen. En eh, in die tijd eh, draaide ik daar, mocht ik daar altijd plaatjes draaien. En dat deden we, tenminste plaatje draaien. Eh, cd's en, en op een gegeven moment kwam de minidisc. En de minidisc was fantastisch, want het was gewoon een klein schijfje. Had je niet een enorme bak met, met cd's nodig. En het leuke is, ik heb die dingen nog bewaard. Dus wat ik vanochtend ga doen, dit uurtje... is, is even door die oude minidiscjes heen struinen... en kijken wat we daar allemaal op kunnen vinden. Volgens mij is dit Christina Aguilera. Somebody give me a baseline. Yeah, check. know ya. een beetje onder controle te raken allemaal. En eh, vind ik wat nummers en kan ik ook weer een vrolijk bedje... of een rustig bedje onder, eh, onder mijn stem zetten... zodat het allemaal niet meer zo kaal en klerk klinkt. hey, wat ben je aan het doen? Ben je lekker aan het werk? Ben je lekker, heb je lekker een dagje vrij? Of eh, ben je gewoon lekker thuis? Eh, het is een beetje een grijze dag. Dus het is wel lekker een dag om, eh, om binnen te zijn. Lekker de radio aan te zetten en te genieten van de muziek. Dus dat gaan we heel veel draaien. Maar eh, laat het me weten. Bel eventjes naar de studio 023 573 0393. 023 573 0393. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal aan het doen bent. En super leuk dat je luistert. Volgende is Snoop Dogg. Yes sir. You know you want some more girl. You know you want some more, girl. on me. Take this drink, and hit this weed. Two step with me, let's slip to the dance floor. On and on and on and on we go. I'll dip you if you want me to. You see, I really wanna get a little funk with you, biggity bump with you. A nigga wanna hump you, and then just comfort you. And then I'll pop the top and lay you on the cot and get you nice and hot. Yeah, yeah, it's all to the real. We can do it like God. Come on, girl, let's chill girl with the S N double O P D O double G Y. Now don't ask why. Just keep looking good in the hood. Damn girl, you're so fly. We can do what you want to. You say you drink Alizé or was it Malibu? It don't really matter though. You remind me of the time when I had a hoe. She kept telling me, doggy dog, I gotta go. So I let her get in the wind and cold Mac to friend. Two plus two, it equals four. This is some shit that can last forevermore. I'm trying to put my bid in. No, I'm just kidding. Come on, Mo, get in. And don't ask where we going. Pippin' and hoeing, drink pouring and weed blowing. You know, and come on. You know you want some more, girl. So come on. You know. Snoop Dogg, Let It Down. Yes, hey. Oh, nee, niet nog een keer, nog een keer. Alles staat op repeat altijd. Dus ik weet niet hoe dat komt. hey, goedemorgen. En ik weet, niet, ik weet niet of je ooit wel eens hebt... Heb je wel ooit wel eens meegedaan aan een hardloopwedstrijd... of überhaupt een wedstrijd waarbij je een, een lange afstand moet afleggen... op de fiets of, eh, of, of lopend of weet ik wat. En dan... Ehm, dan, eh, dan zie je die vlag, die, die rode vod van de laatste kilometer. Hè? En dan denk je, oh, nog duizend meter, ik ben er. En dat laatste stuk is dan zo lang en zo moeilijk. En eh, nou, eh, weet je, dat je het uiteindelijk nog bijna niet haalt. Nou, zo voelt het een beetje met... Eh, ik weet niet of jullie dat hebben, maar zo voelt het een beetje met, met corona. Want aan de ene kant is het natuurlijk super goed nieuws. Hè. Er, is een, er is een vaccin, er wordt heel hard gewerkt om het goedgekeurd te krijgen... om het veilig te krijgen. En aan de andere kant lees ik nu, ik lees, nu even het laatste nieuws... en dan zie ik dat er een record aantal nieuwe besmettingen op Curaçao bijvoorbeeld is... waarvan ik weet dat ook hier uit Zandvoort heel veel mensen zich heel erg hadden verheugd... om in de kerst nog, nog lekker daar naartoe op vakantie te gaan. Dus ik hoop dat dat allemaal blijft kunnen en heel veel succes voor 155 mensen die daar nu corona hebben. Ehm, en ik hoop gewoon dat die eindstreep zo snel komt. He, ze zeggen 4 januari. Eh, dan eh, vanaf dat moment eh, wordt een enorme, enorme operatie... om de juiste mensen snel ingeënt te krijgen. Maar hopelijk wordt het leven dan weer ietsje makkelijker voor iedereen. En kunnen we weer ietsje makkelijker gaan en staan waar we willen. Dit is een plaat uit iets van 95-94 Jamiroquai. Emergency on Planet Earth. En uh, de boodschap is nog zo actueel als wat. En het is gewoon een lekker nummer. Geniet van Jamiroquai. legend, they well play the game. Victims of a modern world, circumstances brought. consequences. I she won't take it all away. And don't try and tell me you know my as we shook hands, she was just Miss Jones to me. And then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must. I lost my breath and oh at once was scared to death And all at once I owned the earth and sky And now I've met Miss Jones And we'll keep on meeting found all at once was scared to death and all at once I owned the earth and sky Now I've met Miss Jones and we'll keep on meeting till we die Miss Jones and I Miss Jones and I Miss Jones en I Oh, Robbie Williams, have you met Miss Jones? Hey, en eh, met kerst, na december, hoort natuurlijk ook bij het WK Dart. Nou, en dit nummer is natuurlijk daar onlosmakelijk aan verbonden. En hij komt weer langzaam in vorm Michael van Gerwen. Dus wie weet hebben we weer Nederlands succes. Ja, en eh, ik werd heel terecht door een luisteraar gebeld. Die zegt, ja, Seven Nation Army van de White Stripes... heeft natuurlijk helemaal niets met Michael van Gerwen te maken. Want eh, Seven, Nation Army is natuurlijk de, ja, de tune van Barney Army. Raymond van Barneveld, die ook weer gaat terugkomen... die nog niet op het WK, eh, het komende WK te zien zal zijn. Want hij moet weer helemaal naar school, geloof ik. Naar de, de Darts Academy, of hoe het ook heet... Nou, ik uh, zal jullie details besparen, maar het wordt in ieder geval weer fantastisch om te volgen. Want eh, het blijft natuurlijk een unieke persoon en, eh, en ja, een echt karakter in de darten. hey, ehm, we kunnen alvast vooruitkijken, want vanaf 10 uur hebben we natuurlijk weer twee uur lang dromenzee. En dat zitten dat een stampvol, daarom pak ik gewoon nu nog een uurtje om gewoon wat praten te draaien. Maar we hebben natuurlijk de top Wie Wat Waar en die staat vandaag natuurlijk, hoe kan het ook anders, in het teken van, van Sinterklaas. Ehm, maar er zijn niet zo heel veel. Ja, ik bedoel, de meeste platen over Sinterklaas die kennen we allemaal wel. Dus we zijn juist gaan zoeken en dat kun je nog steeds inzenden naar platen over heiligen. Dus saints of heiligen of wat dan ook. En eh, daar gaan we een paar mooie platen bij zoeken. En ehm, eh, we gaan natuurlijk ook weer praten over dromen zoals elke week. Dus we gaan natuurlijk zoals elke week weer op zoek naar iemand met een mooi verhaal. En vandaag is dat eh, Kim Reinders van Tent 6. De meeste mensen in Zandvoort zullen er kennen. de heerlijke tent, de heerlijke strandtent die, die ze nu een aantal jaar runnen. En zij is al samen met de man Jasper. En zij komt straks vertellen hoe ze die dromen hebben waargemaakt in zo rond 11 uur. En we hebben natuurlijk nog Jaap Koper die komt vertellen wat er allemaal in Alternative FM zit vandaag. Dus een, eh, een heel vol programma en eh, nou, dat komt allemaal straks vanaf 10 uur. En nu gaan we nog even verder met muziek. Rick Astley. to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun just a mirror for van het eerste uur. En ik hoop eh, dat je heel erg eh, blijft hangen. Want eh, straks komen de twee uurtjes Rome aan. Leuk dat je luistert. En tot zo voor na het nieuws en verkeer. the street again, past your door. I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space. You found some better place, and I miss you. here Nothing But The Girl.